Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Bevrijding is ingeluid met het ontsteken van het bevrijdingsvuur in Wageningen. Daarna gingen zo'n 5000 lopers op weg om het vuur met fakkels in estafette naar hun eigen gemeente te brengen. Dit jaar is Bevrijdingsdag een officiële vrijdag en de 14 bevrijdingsfestivals in het land houden rekening met 900.000 bezoekers. Die worden gewaarschuwd voor slecht weer, want voor vanmiddag is er storm, hagel, onweer en regen voorspeld en het harde windstoten. Bij de festivals zijn in totaal 250 optredens. De vier ambassadeurs van de vrijheid zijn Jet Rebel, Caro Emerald, Dotan en Main Street. Ze worden met een helikopter van Defensie van festival naar festival gebracht. Aruba heeft ingestemd met toezicht op de overheidsuitgaven. De regeringen van Nederland en Aruba hebben daarover een akkoord bereikt. Dat heeft minister Plasterk bekendgemaakt. Per 1 augustus zal een speciaal college toezicht houden op de uitgaven van Aruba. Vorig jaar weigerde Nederland nog om in te stemmen met de begroting van Aruba. Er zou te veel worden uitgegeven. Premier Eeman ging daarop enige tijd in hongerstaking. Aruba kampt nog altijd met een groot tekort. Menselijke resten die onlangs in Nieuw-Zeeland werden gevonden zijn van de Nederlandse backpacker Ken Bogers. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben zijn familie inmiddels ingelicht. De 26-jarige Bogers werd sinds 21 maart vermist. Er werd een grote zoekactie op touw gezet, maar toen er een week later nog niets was gevonden werd het zoeken gestaakt. Een week geleden werden op Farewell Spit in het noorden van het Zuidereiland menselijke resten gevonden en die blijken nu dus van Ken Bogers te zijn. Het weer, buige regen trekt over het land samen met een stevige oostenwind. Overdag wordt het snel 19 graden langs de westkust tot 23 in het oosten. Aan het eind van de ochtend volgen stevige buien, soms met onweer, hagel en zware windstoten.